Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft president Herzog om gratie gevraagd. Dat betekent dat hij vraagt om niet langer vervolgd of gestraft te worden. Netanyahu moet al jaren voor de rechter komen vanwege mogelijke corruptie, omkoping en fraude. Hij kan daarvoor veroordeeld worden tot 10 jaar cel. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is. President Herzog zegt eerst alle adviezen af te wachten voordat hij een besluit neemt over het gratieverzoek van Netanyahu. Het dodental door overstromingen op Sumatra is gestegen naar 417. Duizenden mensen hebben geen huis meer. Noodweer veroorzaakte aardverschuivingen, wegen zijn onbegaanbaar en communicatieverbindingen liggen plat. Er worden ook winkels geplunderd. De Indonesische regering heeft helikopters en marineschepen met hulpgoederen naar de getroffen gebieden gestuurd. Ook andere delen van Zuidoost-Azië zijn getroffen. In Thailand vielen zeker 170 doden, in Maleisië zeker drie. In een winkelcentrum in Halfweg tussen Amsterdam en Haarlem is flinke schade ontstaan bij een plofkraak. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders een glazen pui vernielden om binnen te komen. Vervolgens veroorzaakten ze een explosie bij een geldautomaat op de eerste verdieping. De daders zijn op een scooter gevlucht. Of er geld is buitgemaakt is niet bekend. Met de plofkraak in halfweg raakte niemand gewond. Paus Leo reist vandaag door van Turkije naar Libanon. Hij is bezig met zijn eerste buitenlandreis als paus. In Libanon wonen vele religieuze groepen al heel lang samen. Ongeveer een derde van de bevolking is christen. De paus wil de dialoog tussen religies versterken... maar ook aandacht vragen voor stabiliteit in een regio...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 I watch you drifting out of me. everything, and everything is you. I must have missed that you were leaving. I saw your lipstick on the mirror, right here. All of a sudden, it was all clear. You just ran out of everything, and everything said. But did you know I was blind for you? Did you know about the fantasies I had? And where the answers won't come photographs. I guess I never learned. someone Zandvoort. ZFM. It's only the thrill of boy meeting girl a trap.